6 uur. Marnik Jampersen met het NOS-journaal. Het aantal coronapatiënten op de intensive care is opgelopen met 24. 13 van hen zijn naar Duitsland overgebracht. Gisteren waren er 25 nieuwe IC-opnames. Voorzitter Kuipers van het landelijk netwerk Acute Zorg is optimistisch... maar zegt wel dat de coronamaatregelen nog lange tijd nodig zijn. Eerder vanmiddag meldde het RIVM een toename van 101 sterfgevallen door het coronavirus... Het laagste aantal van de afgelopen week. De grens tussen Nederland en Duitsland gaat niet dicht... maar de Duitse regering stelt wel voor de quarantainemaatregelen te verscherpen. Iedereen die vanaf 10 april meerdere dagen in het buitenland is geweest... zoals Nederland, moet bij terugkeer in Duitsland 14 dagen in quarantaine. Er geldt een uitzondering voor onder meer vrachtwagenchauffeurs en forensen. Even tanken in Duitsland is vanaf 10 april niet meer toegestaan. Kamerlid Kuzu van Denk beschuldigt partijvoorzitter Usturk van politieke broedermoord. Volgens Kuzu heeft Usturk hem vorige week voor de bus gegooid met een persverklaring. Daarin stond dat de partij Kuzu in 2018 tijdelijk het fractievoorzitterschap heeft afgenomen... als straf voor een buitenechtelijke affaire. Kuzu maakte een paar weken geleden bekend dat hij stopt als fractievoorzitter. In Slowakije is een oud-militair tot 23 jaar zelf veroordeeld... voor de moord op journalist Jan Kuciak en zijn verloofde. De twee werden twee jaar geleden doodgeschoten. De journalist deed onderzoek naar mogelijke fraude met Europese subsidies. De moord leidde in Slowakije tot grote demonstraties en een politieke crisis... waarbij premier Fico moest aftreden. In de Beeld is de temperatuur voor het eerst dit jaar boven de 20 graden uitgekomen. Daarmee is het vandaag landelijk gezien de eerste warme dag van het jaar. Gisteren werd in het zuiden van het land ook al boven de 20 graden gemeten, maar nog niet in de Beeld. De eerste warme dag valt dit jaar iets vroeger dan anders, maar het is geen record.